1 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Aan het begin van de middag is in Groot-Brittannië een minuut te gehouden... om de slachtoffers te herdenken van de aanslag. Mensen kwamen samen op bekende plaatsen, zoals bij de kathedraal in Londen... in het centrum van Manchester en op het station van Glasgow. Bij de aanslag zaterdag vielen 7 doden en 48 gewonden. De Londense burgemeester Kaan wil dat het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Groot-Brittannië wordt afgezegd. Trump had zich op Twitter neerbuigend uitgelaten over de manier waarop Kaan op de aanslag had gereageerd. Minister Johnson van Buitenlandse Zaken zegt dat burgemeester Kaan het goed heeft gedaan, maar hij vindt dat het bezoek van Trump gewoon door kan gaan. De Verenigde Staten overwegen zich terug te trekken uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De VS noemt de raad bevooroordeeld tegenover Israël en zegt dat er veel te weinig kritiek wordt geleverd op landen als Venezuela en Iran, waar volgens de VS de mensenrechten op grote schaal worden geschonden. Raqqa, het bolwerk van IS in het noorden van Syrië, is bijna helemaal omsingeld door strijders van de SDF. De coalitie van Syrische Koerden valt de stad van verschillende kanten aan en krijgt daarbij luchtsteun van de Amerikanen. Raqqa werd ruim drie jaar geleden door IS ingenomen en uitgeroepen tot de hoofdstad van het kalifaat. De terreurgroep heeft in Syrië de afgelopen maanden veel terrein verloren. Het weer. Wisselen bewolkt en buien. Vanmiddag kans op onweer en dan gaat het flink waaien met forse windstoten. Middagtemperatuur 16 tot 20 graden. Ook vanavond en morgen veel wind en wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het rustiger en warmer. Dit was het NOS.